Juri met het NOS-journaal. Nieuw-Zeeland vreest voor verdere schade aan de natuur nu het vrachtschip Rena in tweeën is gebroken. Het schip liep begin oktober op het rif bij het Noordereiland en na vier zware stormen is gebeurd waarvoor al maanden werd gevreesd. De meeste stookolie in het schip was wel weggepompt, maar er zal waarschijnlijk opnieuw olie in zee terechtkomen. Ook zijn zo'n 300 containers van het dek in het water gevallen, sommige met gevaarlijke stoffen. De twee stukken van het schip liggen zo'n 30 meter bij elkaar vandaan. De boeg ligt nog vast in het rif. De achterkant zal volgens milieuminister Smith spoedig zinken. Hij zegt ook dat de schade wel veel minder zal zijn dan vorig jaar... omdat een groot deel van de stookolie en de lading in de tussentijd uit het schip is gehaald. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul heeft een Chinees brandbommen gegooid naar de Japanse ambassade. Hij werd gearresteerd nadat hij vier molotovcocktails tegen de gevel had gegooid. Dat leidde tot lichte brandschade. Niemand raakte gewond. De man was op een toeristenvisum naar Zuid-Korea gereisd en verklaarde dat hij de aanslag had gepleegd omdat zijn oma in de Tweede Wereldoorlog door Japanse militairen tot prostitutie werd gedwongen. Ze zou een van de honderdduizenden zogenoemde troostmeisjes zijn geweest. In een woonhuis in Australië is een krokodil van bijna 2 meter naar binnen gelopen. De bewoners van het huis bij de stad Darwin werden gisterochtend gewekt door hun blaffende hond en vonden de krokodil in de woonkamer. Het dier is gevangen en naar een krokodillenfarm overgebracht. Volgens dierenbeschermers is de krokodil waarschijnlijk naar de woonwijk gekomen... na een verloren territoriumstrijd met een groter mannetje. Het weer, er staat een stevige noordwestenwind. In de loop van de dag nemen wind en buien af. Het wordt maximaal 9 graden. Morgen bewolkt met soms wat motregen. Ook dan wordt het 9 graden. De dagen daarna wordt het iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Of course you weren't my waitress. Mine was missing her front tooth. So I flagged you down for coffee, but I couldn't say a thing. But I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I'm in love with you, baby. I don't even know your name. I've never been too good at all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way I'm in love with you, baby, and I don't even know your name So I ordered straight tequila, a little courage and a shot and I asked to tie the knot. I got a little wasted, yeah, I went a little far. But I finally got to hug you when you helped me to my car. The last thing I remember, I heard myself say, I'm in love with you, baby, and I don't even know your name. I'm in love with you, baby, I don't even know your name. I've never been too good at all those sexual games. So maybe it's just better if we leave it this way. I'm in love with baby, and I don't even know your name. The next thing I remember, I was hearing wedding bells, standing by a woman in a long white lazy veil raised a veil, she smiled at me without her left front tooth. And I said, where the hell am I? And just who the hell are you? She said, I was your waitress, and our last name's not the same. Cause I'm married to you, baby, and I don't even know your name. I'm married to a waitress, I don't even know her name. I've never been too good at all those sexual games. I never thought my love life would quite turn out this way. Hey, I'm married to a waitress and I don't even know her name. Get me out of here. het is niet eh, autobiografisch van uh, Alan Jackson, I Don't Even Know Your Name. Maar het blijkt wel waar gebeurd te zijn. Een vriend van die Alan Jackson heeft het meegemaakt dat hij eh, ergens ging eten. Eigenlijk op een gegeven moment zo dronken werd dat hij getrouwd is met een dame waar hij nog niet eens de naam van wist. En dat is dan weer zo'n vijf uur huwelijk wordt het wel eens genoemd geloof ik. Alan Jackson heeft het zelf geschreven samen met Ron Jackson. En hij liet het allemaal produceren door Keats Stigall en plaatsen het op de cd Who I Am. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde country music. En dit, dit is zo ontzettend mooi. Geschreven door Liz Hengber en gezongen door Reba McIntyre. Thousands of people live in this town And I had to run into him When I saw him on that busy street, those feelings came back again. There was nowhere. your eyes I said I can't complain Oh, I'm doing fine We talked as the people rushed by We laughed vaker zeggen. Hè? Potverdorie, wat een mooi nummer is dit. Stil, Riba McIntyre heeft het gezongen, heeft het eh, opgenomen op haar cd Read My Mind. En Liz Hangber en Tommy Lee James hebben het samen geschreven en allemaal laten produceren door niemand minder dan Tony Brown. En ik denk zo bij mezelf dat ik toch maar eens een, eh, een keer een favoriete top 20 eh, van mezelf ga samenstellen. Zult u veel van dat soort muziek horen hoor. En misschien komt er dit ook wel in voor. weet ik nog niet zeker. Joe Diffie. skirt that goes way too far A tiny airstream at the trailer park The smallest dog you've ever seen And when she's wearing them go-go boots A tube top and dark boots She's so sexy and she's so cute It makes her redneck want to say My baby's got big That girl was sent from off above When I get tangled up in that I feel just like a Texas millionaire Big Hair, de Bellamy Brothers, natuurlijk geschreven door niemand minder dan David Bellamy. En samen met zijn eh, broer Howard heeft hij het allemaal opgenomen in hun eigen studio, achter in hun schuurtje, noemen ze het zelf dan. Ik heb zijn tijd terug een keer mogen interviewen bij de heren en dat heb ik u ook laten horen. Misschien dat ik dat interview nog eens een keer tevoorschijn haal. My Girl Friday, Darren Norwood. She stands there with her suitcase. We've been through all this before I know it's gonna hurt me She walks out the door I wish things could be different We didn't have to say goodbye Someone else is in the picture And we don't see eye to eye that she leaves here She'll run straight to their arms Gotta find the strength to let her go Even though it breaks my heart One last time I'll hold her tightly And kiss her on the cheek As she rushes to the car I'm there to face the lonely easy if it wasn't gezegd, country music. Hè? Een beetje melodramisch, tranentrekkers of ja, hoe dat u ze allemaal wilt eh, noemen. My Girl Friday, Darren Norwood uh, plaatsend op een cd in 1995 al. En helaas, daarna hebben we eigenlijk nog maar weinig van gehoord. Maar soms dan is het ook wel eh, eigen schuld hoor. Dat is tenminste de bedoeling van Ty England. Should have asked her faster. she came walking by. dat ik eh, de verkeerde country draai, dan eh, moet u mij gewoon even benaderen via de telefoon. Dan kunt u gewoon bellen naar uw eigen favoriete radiostation en u kunt daar de verzoekplaat aanvragen die u wilt horen. Of u gaat gewoon naar www.countrytrack.nl en daar vindt u ook een blokje verzoekplaat aanvragen. Graag wel een week van tevoren, zodat ik het allemaal netjes kan inplannen. Jim Lauderdale heeft een nieuwe cd uitgebracht, Reasons and Crime. not let you go. It ain't none of your business of what, why, where, and the how. But since you've come to trust us, I'll tell you the gist of it now. You're married through a lightning rod. No one bore witness but the chicken. Our kin run off like Dickens. Who's to blame is not in question. It's a haunted history lesson. Het zijn allemaal bluegrass eh, music songs die eh, geschreven zijn door Robert Munter, Hunter en eh, Jim Lauderdale. En Jim Lauderdale heeft ze allemaal op een cd gezet die hij pas geleden heeft laten verschijnen. Zo mocht ik ook weer een nieuwe cd downloaden van de formatie Red Molly. En de cd heet Light in the Sky. De dames Laurie, Abby en Molly, dat zijn de zangeressen. Ze hebben een bekend nummer van uh, Dolly Parton genomen. Do I Ever Cross Your Mind? Sometimes I go walking through the fields where chasing time Do you ever miss the feelings heldere stemmen van deze Laurie McAllister, Abby Gardner en Dolly Venter. En ja, als je je ogen dicht zou hebben gedaan, dan zou je bijna kunnen denken dat eh, Dolly Parton ook nog meegedaan heeft. Maar dat is helemaal niet waar hoor. Een klein beetje terug in de tijd met Darden Smith. Little Victories, zo heet de cd. Je zou bijna zeggen, draai dan de titeltrek, maar nee... Deze cd die stamt uit 1993 vind dit misschien wel zijn mooiste nummer erop. Love Left Town. Like a long bell rings and roll out of bed Hope a cup of coffee shakes the cobwebs out of your head Seven days a week, man, it's all the same You're going through the motions Chasing the flame Put on the same dirty green suit you wore yesterday And you walk downstairs Take a deep breath, two parts gasoline and one party See the richest man around trying to catch up gotta change like it ain't no thrill. Face down, first trick takes the kitty. Cake daddy gunning for the king of the city. Staring my hand couldn't get worse. Black Blackberry with a hurting curse, but I made dames en drie heren luisteren naar de naam de Angel Band Ellie Page... Uh, Kathleen Weber, Nancy Josephson. En dan, dat zijn de drie leadzangeressen. En daarachter staat uh, Josh Kanushka en Maro Moss en dan Bob Taylor. Dat zijn de drie heren die hun begeleiden. Prachtige band. Ik heb deze cd ook weer kunnen downloaden dankzij eh, de medewerking van een, eh, een platenmaatschappij daar in Amerika. Die sturen mij regelmatig een berichtje van, er staat er weer eentje klaar voor je. Nou, en dan ben ik niet te lui natuurlijk om zo'n cd te downloaden. Ik wil u nog één nummer laten horen van dezezelfde band. De cd Shoot the Moon. Het is ook een uh, eh, debuut-cd dus, hè. Love Lives Here. All lives are following parallel lines. You going down your we bend and we sway. liefhebber bent van deze soort country, dan moet u naar de special importzaak gaan en vragen naar de cd van de Angel Band Shoot the Moon. Of u kijkt gewoon op eh, de website eh, www.angel.com band.com en daar kunt u ook de cd eventueel bestellen. Het kan soms heel vreemd gaan. Wij kennen hier ook allerlei eh, shows op tv waarin eh, iedereen denkt die te kunnen zingen even hun eh, acte de présence geven en dan genadeloos afgestraft worden door de jury. En dan op een gegeven moment dan krijg je de betere, de betere, de beste en dan de allerbeste van, van Nederland. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ze dan ook een grote carrière voor de boeg hebben. Soms doen ze wel 1, twee, misschien drie jaar mee in, het, in de scene van de pop in Nederland, maar dan houdt het ook al heel snel op. In eh, Amerika kennen ze Nashville Star. En daar was in 2004 een dame, Erica Joe Harridge, Zij wilde meedoen aan die, eh, aan die eh, contest. En daar werd toen tegen haar gezegd van... Nee, wacht nog maar een jaartje. Jouw stem kan nog veel rijper worden. Maar het is haar met de paplepel ingegeven. Want ze was nog maar net twee jaar oud toen haar eh, vader en moeder naar Nashville verhuisden. Want vader, die was een, een, gitarist in een country coverband. Zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Op vierjarige leeftijd stond deze dame al achter de microfoon. En ja, zij begon te zingen. En dat was eigenlijk nou net niet waar ze op zaten te wachten bij de Nashville Stars. Want ze had zich wel geprofileerd, maar niet op een goede manier. Na een aantal lessen ging ze dus meedoen aan die eh, Nashville Stars in 2005. En zie daar, 20 miljoen mensen hebben gekeken naar het programma en 1,2 miljoen stemmen waren voor die Erica Joe. En zij heeft dus een platencontract in de wacht gesleept en zij heeft daarvoor haar eerste cd ook opgenomen. Maar dit, dit stamt nog uit die Nashville Stars. Erica Joe break Breakdown Here. Mile marker 203 The gas gauge leaning on the edge of me And I'll be danged if the rain ain't pouring down There's something smoking underneath the hood It's another 50 miles to the nearest town Everything I own's in the back in a hefty bag I'm out of cigarettes and I'm de Vijf haar eh, eerste cd uitgebracht en eh, daarna nooit meer iets gehoord van eh, deze dame. En dat geldt ook voor een dame, Janie Farrell. En zij zelf zegt van, ja, ik was ook al heel jong toen ik begon met het maken van country music, maar ik vond mijn school toch wel belangrijker. Dus zij heeft haar school gewoon afgemaakt en daarna is zij zich gaan storten op, op een muzikale carrière.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 En dan heb ik het over Billy Yates. Samen met de formatie Savannah heeft hij toen eh, heel wat eh, zalen bespeeld hier in Nederland. En hij heeft alweer heel wat nieuwe nummers geschreven. Maar ook de oude nummers liet hij regelmatig goed voorbij komen. Onder andere Alcohol Abuse. Dit wordt uitgevoerd door Peach Legal. the chicken wire in front of my face Jack Daniels was a-falling like a rain on the stage Then a fight broke out and a bouncer broke a bottle over All that noise I heard somebody holler Alcohol abuse A shameful waste of precious booze cherry fuzzy navel cooking sherry mudslide margarita whiskey sour straight tequila screwdriver hurricane Shirley Temple down the drain every drop we lose is alcohol abuse where the trouble escalated as the cops showed up they busted through the door pulled out their handcuffs said boys you need some help a little rehabilitation we're running you in for misappropriation hey! abuse A shameful waste Precious booze Bloody Mary, fuzzy navel, cooking cherry, mudslide, margarita, whiskey sour, straight tequila, screwdriver, hurricane, Shirley Temple down the drain. Every drop we lose is alcohol abuse. Ah, here we go. Michelob, Anheuser, Miller Lite, Budweiser, Newcastle, Harpoon, Lone Star, Blue Moon, Dos, Equis, Sail, Samuel Adams, gone to hell, Highball, Bloody Mary, Fuzzy Navel, Cooking Cherry, Mudslide, Margarita, Whiskey, tequila screwdriver, hurricane, Shirley Temple down the drain. Every drop we lose is alcohol abuse. Every drop we lose is alcohol abuse. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Dus, eh, onder die noemer zullen we maar scharen, hè? En dan kun je erachteraan zeggen, Live is messy, En dat is dan weer een cd die Rodney Crowell heeft uitgebracht, alweer een aantal jaren geleden. Hij heeft de cd helemaal zelf voorgeschreven en ook zelf geproduceerd. We gaan luisteren naar de titeltrack van deze cd. You're the last one to know What everybody knows Shame when you're the last one to see what everybody sees.